Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Eurocommissaris Frans Timmermans gaat een kop koffie drinken met BBB-leider Caroline van der Plas. Ze gaan praten over het Nederlandse stikstofbeleid en het gedwongen uitkopen van boeren. Want dat laatste wil van der Plas niet. Maar Timmermans weet nog niet hoeveel ruimte er is om toezeggingen te doen. Dat weet ik niet, want ik weet niet heel duidelijk wat ze precies wil. Want er worden verschillende dingen gezegd. Ook is die keuze niet aan mij. Ik kan alleen maar uitleggen, toelichten hoe de Europese wetgeving in elkaar zit. En vervolgens moeten daar nationaal conclusies uit eh, getrokken worden. Maar die Europese wetgeving staat wel. Dat is wel het kader waarbinnen een oplossing gevonden eh, moet worden. Die kan niet zomaar opzij worden geschoven. Van der Plas had Timmermans gevraagd om te komen praten over dat stikstofbeleid. Als je gaat winkelen en je ziet op de verpakking dat iets milieuvriendelijk is gemaakt... dan moet dat wel kloppen. De EU komt met een plan om dat duidelijker te maken. Mijn collega Rutger van de Buitenlandredactie vertelt wat het probleem is. Ze willen dus eigenlijk dat zomaar ergens opzetten bijenvriendelijk vruchtensap of koolstofneutrale bananen, dat dat niet meer langer kan. En juist nu zie je natuurlijk dat veel mensen duurzaam willen consumeren. En de commissie vindt dat zij ervan uit moeten kunnen gaan dat wat ze kopen, als er wordt geclaimd dat het groen is, dat het ook echt groen geproduceerd is. Bedrijven moeten met bewijzen komen voor hun praatjes op de verpakking, zo is het plan. Het idee moet nog wel goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de landen in de EU. En de Britse oud-premier Boris Johnson staat op dit moment voor een commissie om uitleg te geven over de Partygate, de illegale feestjes in zijn ambtswoning tijdens corona. Johnson moest weg omdat zijn collega's vonden dat hij heeft gelogen over die feestjes, maar dat is niet zo, zei hij net. I'm here to say to you, hand on heart, that I did not lie to the House. When those statements were made, they were made in good faith and on the basis of what I honestly knew and believed het is nog even wachten of de onderzoekscommissie dat allemaal gaat geloven.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 Er is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid, de A10 bij Amsterdam over Amstel. Vanaf Amsterdam de Baarsjes is de verdraging nu een kwartier. De afrit is daar ook dicht. En verder een korte file op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland.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 De Europese Commissie wil dat het duidelijker wordt of een product echt milieuvriendelijk is gemaakt. In een nieuw wetsvoorstel staat dat bedrijven moeten kunnen aantonen of claims op producten zoals CO2-neutraal wel kloppen. In een droogdok in de Schotse hoofdstad Edinburgh zijn 25 mensen gewond geraakt toen een schip kantelde. 15 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde waarschijnlijk door de harde wind. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en zo nu en dan wat buien. Ook morgen buien bij 12 tot 16 graden. feeling like P.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 Don't school thought we were sisters Dressed the same, talked the same, together all the time You could find me in your family pictures Next to you in the frame, but you moved on and I'm replaced I only wanted you to be happy, but I seem upset about it Guess I'm the one who lost the things you had all the time You seem like you're cool with or without it Cause you put me through hell Just to have someone else I hope he always makes you happy But why?